uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ruim 7000 mensen hebben de afgelopen maanden kinkhoest gehad. En dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd in ons land. 375 baby's kregen het virus en veel van hen kwamen in het ziekenhuis terecht. Het RIVM weet nog niet of het erger wordt. Het is moeilijk precies te voorspellen. We zitten nu flink hoog. Eh, en eh, we zien in de afgelopen eh, maand elke twee weken ongeveer 1800 meldingen. Ze maken zich vooral zorgen om pasgeboren baby's. Vanaf twee maanden kunnen die worden gevaccineerd tegen kinkhoest. Voor het eerst zijn er illegale immigranten opgepakt in Groot-Brittannië... die op het vliegtuig naar Rwanda worden gezet. Dat plan werd vorige week goedgekeurd, vertelt correspondent Fleur Laansbach. Even voor de duidelijkheid dat eh, de mensen die naar Rwanda worden gevlogen... dat zijn niet mensen die daar vandaan komen. Hè. Zij komen niet uit Rwanda. Dit zijn mensen die komen uit bijvoorbeeld Irak of Iran of Midden-Oosten... En die zijn het land ontvlucht en met een bootje via de, via de Mediterraanse Zee naar Europa... en dan in Engeland terecht zijn gekomen. En die worden nu dus ja, uitgezet of gedeporteerd ehm, naar Rwanda om daar asiel aan te gaan vragen. Er is veel kritiek op het plan, onder meer van de Verenigde Naties en mensenrechtenclubs. De Britse premier hoopt op deze manier dat zijn land door die wet minder migranten aantrekt. Jamil L. gaat in hoger beroep. Dat is de man die is veroordeeld voor het doodsteken van iemand in een Albert Heijn in Den Haag vorig jaar. Hij kreeg er tien jaar cel en tbs voor, maar gaat dat dus nu aanvechten. En op een grote universiteit in Los Angeles zijn gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse studenten en gemaskerde tegenstanders die de campus opkwamen. De politie moest ingrijpen en dat is niet voor het eerst, want er zijn de laatste tijd meerdere protesten in de VS en Unies. Vragen de politie steeds vaak om hulp, zegt correspondent Marieke de Vries. Dat doen ze niet graag overigens, want ja, juist universiteiten vinden dat er ruimte moet zijn voor debat, hè, voor vrijheid van meningsuiting. Hè, ook dat studenten het recht moeten hebben om te demonstreren. Maar als dat ten koste gaat van de veiligheid van andere studenten... Eh, en ook het onderwijs, want op sommige universiteiten wordt al geen les meer gegeven... Ja, dan moeten ze wel naar andere middelen grijpen. Ook in New York werd een protest afgebroken. In totaal zijn zo'n duizend studenten opgepakt. Het weer dan nog, zometeen en vanavond kan er in het zuidoosten nog een buitje vallen, ook met onweer. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon lekker droog en zonnig. Morgen wordt het iets meer bewolkt, maar is het nog steeds warm hoor, 25 graden.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 Buitenlandminister Blinken is vandaag op bezoek bij premier Netanyahu. Blink benadrukte ook dat Hamas in moet stemmen met het Israëlische voorstel voor een tijdelijk staakt het vuren. In het zuidwesten van Duitsland zijn 30 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. 10 mensen raakten ernstig gewond. Ze stonden op de aanhanger om de dag van de arbeid te vieren. In Groot-Brittannië zijn de eerste illegale immigranten opgepakt om naar Afrika te worden gebracht. Vorige week werd de wet goedgekeurd die dit mogelijk maakt.